Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Nederlandse voedselaanwakjes met CK kunnen gewoon blijven. Volgens de NVWA sloeg de kritiek niet op de etiketten, maar op onduidelijke teksten op de website. Er ontstond veel ophef nadat de NVWA de vegetarische slager op de vingers had getikt. De politie heeft vanmiddag voorkomen dat handlangers van een Amsterdamse topcrimineel een helikopter konden kapen om hem daarmee te bevrijden uit de gevangenis in Roermond. Na een wilde achtervolging schoot de politie één van de handlangers dood in het Limburgse Roosteren. Twee anderen zijn opgepakt. In Zeewolde wordt vandaag verder gezocht naar de vermiste Anne Faber. Vandaag is er niets gevonden. De mobiele eenheid bewaakt vannacht het zoekgebied in de buurt van een golfresort. Zeewolde in Flevoland is de voormalige woonplaats van de 27-jarige man. Die is opgepakt voor betrokkenheid bij de verdwijning van Anne Faber uit Utrecht. Een gebouw in het Drentse Eelde waar vandaag brand woedde blijkt een geheim politiedepot. Het pand wordt door de recherche gebruikt voor de opslag van apparatuur. RTV Noord schrijft dat het depot ook dient als uitvalsbasis voor observatieteams, maar de politie wil daar niets over zeggen. Bij de brand in Eelde kwam veel rook vrij. De amateurs van Hoek zijn alsnog winnaar geworden van het bekerduel met FC Lisse. Drie weken geleden eindigde de wedstrijd in een overwinning voor Lisse na penalties... Maar omdat de scheidsrechter de strafschoppen niet om en om had laten nemen, moest de serie van de KNVB over. Vanavond nam Hoek de penalties het beste en die club bekert nu dus verder. Het weer, een gebied met regen en motregen, trekt vanavond en vannacht over het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 13 graden. Morgen klaart het vanuit het westen op.